uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Er zijn al tientallen meldingen van verdachte transacties... onder bedrijven die coronasteun van de overheid hebben aangevraagd. De overheid is nu begonnen met het terugvorderen... van de onterecht aangevraagde steun. Of er sprake is van fraude moet nog worden onderzocht. Ruim 180.000 bedrijven hebben tot nu toe... een eenmalige uitkering van de overheid van 4.000 euro gekregen. In Brazilië is ophef over opnames van een kabinetsvergadering... die zijn vrijgegeven door het Hoge Rechtshof. Te zien is dat een woedende president Bolsonaro zegt dat hij niet laat gebeuren... dat zijn familie wordt genaaid. Bolsonaro is boos dat zijn zoons in verband worden gebracht met corruptie... en het verspreiden van valse informatie. Hij ontsloeg kort na de vergadering het hoofd van de federale politie. De Britse Labour-partij wil weten of de adviseur van premier Johnson... de lockdownregels heeft overtreden. Dominic Cummings reisde eind maart vanuit Londen 400 kilometer naar zijn ouders... terwijl hij thuis had moeten blijven omdat hij coronasymptomen had. Labour zegt dat het niet zo kan zijn dat het Britse volk zich aan de voorschriften moet houden... en dat er andere regels gelden voor de adviseur van de premier. De papieren waarmee Heinrich Himmler vergeefs door geallieerde linies probeerde te komen... zijn 75 jaar na zijn dood opgedoken. De familie van een Britse inlichtingenofficier heeft ze aan een Brits museum geschonken. Himmler wist na de capitulatie van nazi-Duitsland... nog twee weken uit handen van de geallieerden te blijven. Toen hij in de buurt van Hamburg door Britse soldaten werd aangehouden... gaf hij zich uit voor een sergeant. Hij viel door de mand doordat er in zijn papieren een stempel stond... waarvan de Britten wisten dat hij werd gebruikt voor het maken van vrijstellingsbewijzen. Daarmee probeerden SS'ers weg te komen. Kort na zijn arrestatie pleegde Himmler zelfmoord. Het weer, eerst wolkenvelden, later vanuit het westen breekt de zon door. Later ontstaan ook stapelwolken waaruit een bui kan vallen.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 You're telling me you built a time machine out of a DeLorean? phase above the hill. Lazy moon, come out soon. You can make me happy if you will. Oh, when my lady sees your face a peeping, face a peeping, and then I know I'll promise you will be keeping, you'll be keeping. Tell me what's the matter? Are you sleeping? Lazy moon, lazy come out soon. Make my poor beat warmer. A Light the way, I'm bright as day for my sweet little charmer. Ah, she's to meet me in the lane tonight. If the sky is bright and clear, please don't make me wait in vain tonight head a watching and a waiting, heart a palpitating, longing for my lady love so deep. Lazy moon, lazy moon, why don't you show your face above the hill? Lazy moon, come out soon. You can make me happy if you will. When my lady sees your face a peeping, peeping, and then I know I promise you'll be keeping. Oh, Mr. Moon, tell me what's the matter? Are you sleeping? Lazy moon. Thank you. little there when you got the boy. hearts entwine, where she carved a name and I carved mine. oh June, like the mountains I'm blue. bo bo The moochie dancing, sliding, gliding, prancing Biddly, biddly, tickle with a Texas stormy wiggle Take your partner and you hold her Tightly fold her A little bolder Just work your shoulders, snap your fingers One and all in the hole The advancing. Oh yeah, commence advancing. Holy to start a prancing, a right and left a glancing, a moochie dancing, smiling, a glide a Do the tango jiggle, do the Texas Tommy wiggle. Take your partner and you hold her tightly and folded, her a little bolder. Just work your shoulders, let your fingers one and all. bo bo. Commands to dance. A bo. Commands to fancy. A bo. To start a prancing. Beetle de right and left a glancing. Bo bo A moochie dancing. Sliding, gliding, prancing. Do the tango jiggle with a Texas Tommy wiggle. Take your partner and you hold her. Oh, Tightly and fold her. A little bolder. Just work your shoulders, snap your fingers, one and all. And all at the mall, that's all.